Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In onder meer Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk... wordt vandaag het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Vandaag precies 100 jaar geleden. In Frankrijk leidde president Macron de ceremonie... bij het graf van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe. Daarbij waren tientallen staatshoofden en regeringsleiders aanwezig... onder wie de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin... en ook premier Rutte. Macron riep de aanwezige leiders op tot samenwerking. Hij wees erop dat er toen is gestreden voor vrede. Het verplicht ons na te denken over de toekomst, zei hij. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen bijna 10 miljoen militairen... en zeker 6 miljoen burgers om het leven. De Utrechtse politie doet onderzoek naar een stalbrand in Werkhoven... waarbij vannacht zo'n 50 koeien omkwamen. De stal is volledig verwoest. De afgelopen weken was er twee keer eerder brand op het terrein van de boer. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de branden. Volgens RTV Utrecht wordt de eigenaar van het bedrijf al een tijdje bedreigd. Een jager in Slowakije heeft per ongeluk een vrouw doodgeschoten in plaats van een fazant. Het slachtoffer was ingehuurd om met haar hond het gevogelte op te schrikken. Er waren meerdere jagers op pad. Onduidelijk is nog wie van hen het dodelijke schot heeft gelost. In Slowakije zijn de laatste jaren meer mensen om het leven gekomen tijdens het jagen. Deskundigen zeggen dat het hobbyisten zijn die maar af en toe jagen en weinig ervaring hebben. Ook wordt er vaak veel gedronken tijdens grote jachtpartijen, ondanks dat dat verboden is. Het weer, soms wat zon, maar vooral veel bewolking en buien met kans op onweer. Het is een graad of 13. Morgen opnieuw regenachtig en bewolkt en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 nothing. Let me tell you something. Oh, this time, no, it's not the answer. This time, no, it's not Whatever it takes, I will own the show. A million eyes will watch me go. Watch me go. Watch me go. Better hurry up, cover up your scars gonna do in an endless war? a million eyes will watch me go. Gotta prove them wrong, gotta let them know. I won't stop at nothing, nothing. Let me tell you something. dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM.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 lonely blue me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. <laughs> I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. slow and yes, I must react to claims of those who say that you are not all Sex www.zfmzandvoort.nl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 寂寞。 ZFM Zandvoort.